In een maand tijd zijn drie vrouwen om het leven gebracht. In Kralingen een Amerikaanse studente. In Zuidwijk een vrouw van 29 en bij een school in Rotterdam-West werd de 16-jarige Humaira doodgeschoten. Er is nog maar een kwart over van de vulkaan die in Indonesië een tsunami heeft veroorzaakt. Daarmee is de kans op een nieuwe grote tsunami flink afgenomen, zeggen deskundigen. Een tsunami kostte vorig weekend op Sumatra en Java ruim 400 mensen het leven. De politie heeft vanochtend vier terreurverdachten in Rotterdam opgepakt... en vanmiddag nog eentje in de Duitse stad Mainz. Het is niet duidelijk of de vijfde verdachte op de vlucht was geslagen. Zeker één verdachte is een Syriër met een verblijfsvergunning. Een paar dagen geleden kreeg de politie een aanwijzing... dat de mannen mogelijk iets van plan waren. Uit de Oostvaardersplassen zijn grote grazers gestolen. Het gaat om zeven koninkpaarden en een hekrund. Volgens Staatsbosbeheer zijn ze in de zomer verdwenen... en zijn het jonge dieren die niet zonder hun moeder kunnen. Ze zijn meegenomen uit een gebied dat toegankelijk is voor publiek. De politie van Alblasserwaard heeft een verwarde Duitse automobilist terug naar huis gebracht. Hij wilde na een bezoek in Osnabrück naar huis rijden... maar belandde 280 kilometer verderop in Zuid-Holland. Omdat hij daar gevaarlijk reed, werd hij aangehouden. Toen bleek dat de Duitser niemand had om hem naar huis te brengen... reden de agenten hem na hun dienst terug. Het weer, vanavond wordt het droog, maar blijft het bewolkt. Het koelt af tot een graad of zes... Morgen ook bewolkt, ongeveer 8 graden en in het zuiden wat motregen. Tijdens de jaarwisseling blijft het, als het goed is, droog...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 Dus eh, even een tip even jongens dat jullie eh, wel voorzichtig doen met vuurwerk. ZFM. ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De Euro Breakdown. Ja, natuurlijk die Euro Breakdown zijn we er helemaal klaar voor. We hebben ja, ja. Eh, een wat, wat een ander programma dan eigenlijk dan normaal. Maar eh, dat, eh, dat mag eh, natuurlijk de pret niet, niet drukken. Want we hebben ieder vijf nummers uitgekozen... die voor ons ja, spraakmakend zijn. Wat wij fijne platen vonden om te luisteren. We hebben de eerste tien platen van, ja, van gezamenlijk vijf van Patrick... vijf van Vanity hebben we al gehad. En we gaan nu naar het laatste uur toe van ja, het laatste Euro, Euro Breakdown van dit jaar. Ja, dus dat betekent dat wij eh, de, de laatste tien platen erbij gaan pakken. En Quinten en ik gaan de laatste uren voor jullie versieren. Dus ik, hoop dat wij eh, wat leuke plaatjes voor, voor jullie hebben kunnen uitkiezen. Eh, Quinten, ja. Deze vijf platen. ik vroeg heb de vraag natuurlijk net ook al aan, aan Patrick en Vanity gesteld. Maar ik stel hem bij jou heel even van tevoren, want ik ben wel nieuwsgierig. Zijn dit voor jou de meest spraakmakende platen geweest van 2018? Dat niet. Ik denk dat er, dat er zeg maar, als ik erop zou komen... dan denk ik, nou, dit nummer heb ik, heeft wel deze twee maanden of zo... ik wel dat was wel echt mijn nummer toen. Maar bij deze nummers heb ik meer van super chill om te luisteren... en heel veel geluisterd. Als ik bij mijn eh, Deezer online naar mijn statistieken ga kijken... dan zijn dit de nummers. Dus. Oké, nou hartstikke goed. Nou, dan gaan wij gelijk eh, aftrappen. Want jij hebt eh, gekozen voor inderdaad vijf platen. En de eerste daarvan is Not Like van Royce en Eminem. brain dead. Eye drops, pain meds, cyclops, day bed, iPod, Maybach, my bot, train wrecks, sidewalks, pay less, high tops, K fed, hop, Playtex, Icebox. That's how much we have in common. Yeah. That's how much we have in common. Whoa. Up on this mic when we're on it. Yeah. That's how much we have in common. Yeah. That's how much we have in common. Whoa. That's how much we have in common. We are not alike. There's not a like us on the mic. Yeah. I don't do Jordans and Audemars. I do explosions and Molotovs. Y'all blowing smoke as if y'all ain't washed. I blow the smoke from the car exhaust. Flying to a party I am not invited to. Feeling like the streets need me. I ain't gotta dance long as my Ferrari spider move like sea breezy. I don't gotta hire goons. I'd rather try to buy the moon and breathe freely. The sky is blue, the tire's new, the Maserati white and cool like GE's. Why these dudes trying to figure out how to do a freestyle as fly as me? I'm confused trying to figure out how to do Capri Styles and Maya G. Everybody doing chick joints. Probably Robbie's little little dudes at Fist Point. Remember, everybody used to bite nickel now. Everybody doing Bitcoin. We don't got nothing in common. No. We don't got nothing in common. No. Y'all in this stuff like doubled up styrofoam cups on them uppers and downers. Woo. I'm in this stuff like doubling commas. Find me your brother who's solid to count the shit up and then bust the shit down. With the cops hit us up, we can flush the shit down. We cannot give a fuck shit a fucking colonic. Selling your cock in your butt for a follower. Possible couple of dollars you powder sniff. Now you slip and call it a power trip, a product of politics. Y'all went from profit and top of the charts to dropped in the park and to polish it. Knowledge is power, but powerless regardless you got it and you do not acknowledge it. Y'all music sound like Dr. Seuss inspired it. Hiring strippers, prostitute retiring. We could spit it for your advance. I'm fit to be king. You cut out the fitting prince pants. You niggas. Brain dead, eye drops, pain meds, cyclops, day bed, iPod, Maybag, my buck, train wrecks, sidewalks, pay less, high tops, K-Fed, hop, Playtex, Icebox. That's how much we have in common. Yeah. That's how much we have in common. Whoa. Up on this mic, we're on it. Yeah. That's how much we have in common. That's how much we have in common. Whoa. That's how much we have in common. We are not alike, there's not a like us. You say you affiliated with murderous killers. Hey. The people you run with are thuggin'. Gang. But you just the one to be gonna. Hey. Like you was gonna do something, acting like you catching bodies. Hey. And you got juice, little young, and you're bugging. You ain't never even been charging connection with battery, bitch. You ain't plugged into nothing. Rap guys with lyrical bullets. You gas caught, your partners a tool up. This has not to do with muscular, but have guns for sure. You better put a strap on. Other words, if you're gonna roll up with your gang, you gonna need an arsenal. Cause this bar is over your head. So you better have arms if you're gonna pull up. Oh, you run the streets, huh? Now you wanna come and fuck with me, huh? This little cocksucker, he must be feeling himself. He wants to keep up. It's tough to mean us, so he does a feature, decides to team up with Nina. But next time you don't gotta use Tech 9 if you wanna come at me with a submachine gun. And I'm talking to you, but you already know who the fuck you are, Kelly. I don't use blimps, and sure as fuck don't sneak this. But keep commenting on my daughter, Haley. I keep on telling motherfuckers, just in case you forgot, really, you need your memories jarred like strawberry or pineapple after pie jelly. I respawn belly, but this time shady. About to sound off like a fucking cock. Send me to me. God, let me put a fucking silence on this little non-threatening blonde. Very cornball taking shots at me. You're not ready, fool. Break yourself like rock steady crew. Obviously, I'm not getting through. We can get it poppin' like and black, Letting off like Remy my Heavy artillery, Weak Godzilla. Harsh with a hard shell. But a motherfucking heart bigger than Bazaar's belly. Only time you'll ever say I lost, you'll be talking about Fetty Wap. Better call Diddy. Just to try to get me off, and you better hope I don't call Trick Trick. Bitch, this shit don't fly in our city. Punk, you don't disrespect OGs. RP Prodigy soul, drain my soul and then told him the moment he saw me that I'd be the most hated. Though made it so that there's no shame, it's okay to own it. Cause life is a bitch, he's a bull, get hope. But now those days are over. I Harvey Weinstein, the bathroom hanging over. My code name is Gropa. I replay with lotion. I fucked on the world and I thought way to Trojan. All later hoes and with homemade explosives, I blow 80 holes and you don't make me go in. I OJ the flows and I'm insult to injury. Relays to Goldman, I'm throw spraying Motron, I throw in the cold as they both there to choking. My whole plate is soaking, a double let's sword, it cause both ways I poke and I stick and I turn in a rotating motion visible with the pen, I'm at the pinnacle. the sick individual. Stick my ticket, put the tip in the minimal. i fucking these syllables. I let them lick on my genitals. I'm a fucking invincible, indefensible, despicable, typical prick. A little bit unpredictable. I spit the formidable that you bitch, you fucking with the original. I consider me a nickel identical. identical. But not us, the only thing we have in common is I'm a dick and you suck. Otherwise, one has nothing to do with the other. None come close. The skunk bug soldier, tongue shrub shoulder. One month old, the sponge mug folded. None rug, host a lug, nut, coaster, long jug, roast a young thug, poster, unplugged toaster. That's how much we have in common. Yeah, that's how much we have in common. Whoa. Up on this mic when we're on it. Yeah, that's how much we have in common. That's how much we have in common. Whoa. That's how much we have in common. We are not alike. There's not alike. Quinten die we nog even afdraaien. Martin Garrix, Jottabite. En daarvoor natuurlijk Not Like van Eminem en Royce. Ja, die Quinten heeft ook zijn best gedaan hoor. Jeetje, mineetje. Ja. goed hè? <laughs> Hartstikke goed, echt waar. Ik hoor een partij sarcastisch <laughs> gelijk. Oh oh, oh, oh. Dat is het laatste uitzending. Geen positieve dingen. Ze gunnen Niks over elkaar. Hé hey, jongens, eh, er is een artiest die heeft het eh, record eh, te pakken van, van dit jaar. En dat is een eh, streamingrecord voor eh, Mariah Carey. Mariah Carey heeft eh, afgelopen maandag 27 december... een heel bijzonder record op haar naam geschreven... met het nummer All I Want For Christmas. Ehm, de kerstklassieker die is inmiddels 25 jaar oud. die werd in een tijdsbestek van 24 uur... 10,8 miljoen keer aangeklikt... en nooit eerder wist een nummer dat te presteren. het vorige record stamt uit juni van dit jaar... toen Sad, kort na het overlijden van een per XXX-tentation... 10,4 miljoen keer werd aangeklikt op het streamingplatform... En eh, Mariah Carey deelde haar verbazing rond het record... door een bericht van Popcraft te delen met de tekst... Wacht, wat? Dat was, dat was, dat was echt gewoon wacht... Uh, hoe dat was echt wacht... Uh, eh, What? Dat, zo dus. <laughs> Ehm, en ja, in ieder geval ook in ons land is All I Want For Christmas ook weer een, ja, een, nieuw succes. En dat is in Nederland dus al meer dan 2 miljoen keer afgespeeld. En we hebben net even gerekend. Hè. Het viel me nog wel vies tegen wat zij daarmee verdiend, verdiend zou moeten hebben. Want ik, had echt gedacht, nou, die zal er twee, drie ton wel mee eh, hebben, binnengesleept. Nee, maar ja, misschien heb je een aparte deal natuurlijk. Ik bedoel, dat eh, kan misschien dat Spotify die labels apart zijn. Eh, maar wat en dat, dat is alleen Spotify. Hè? Dat is waar. Je, hebt ook nog Deezer. Denk ik, ik weet dat je wel rond de 2 ton zit inderdaad. Nou, maar van Spotify alleen heeft Spotify, YouTube, alles erbij. 50.000 had ik. Nou, 86, 86.000 euro eh, dollar eh, vind ik echt geen... 82.500. Eh, nou, dat vind ik geen slecht bedrag. Dat is geen slecht bedrag voor een dagje werk. Een dag, ja. Even een dagje werk. Een plaat die je nu al, die, die je nu al niet meer kan zingen. Nee. nee en je hoeft er niet eens wat voor te doen, hè? Hij wordt alleen gestreamd en klaar. Beste investering. Ja. ja, nee, maar dit, dit is voor Hij artiesten kan proberen. Een, eh, een, hele goede manier om geld te verdienen. Want artiesten, <laughs> artiesten verkopen tegenwoordig geen cd's meer. Nee, niet. Er werd heel veel gedownload. En met de komst van het digitale tijdperk eh, ja, hebben ze toch iets moeten bedenken... waardoor ze gewoon nieuw, nieuw geld konden verdienen. Dus eh, dat, dat sowieso. Dus dat. Hey, eh, Bieber heeft eh, iets heel stoms gedaan dat hij dat doet. Dat, dat, dat weten we. Eh, dat doet hij eigenlijk alleen maar. Maar de telefoon van Justin Bieber die stond op kerstavond rood gloeiend... nadat de zanger per ongeluk zijn telefoonnummer op Twitter heeft gedeeld. waarschijnlijk heeft de Canadese zanger zich vergist met het bericht op Twitter... dat inhoudelijk meer leek op een tekstbericht met de tekst... neem contact op met me via en daarna zijn telefoonnummer. Bieber zou daarna miljoenen telefoontjes hebben ontvangen... en inmiddels ja, is het nummer geblokkeerd, doet het dus niet meer. En hij liet later weten dat het zijn WhatsApp-nummer betrof. het nummer dat eh, Justin Deelde eh, begon met landcode plus 505. En dat is de code van Niguaraga. En eh, de zanger heeft inmiddels het bewuste bericht van zijn tijdlijn verwijderd. Maar wat ik zei, het nummer is wel zwaar geblokkeerd... maar er zijn genoeg mensen die het nummer gescreenshot hebben. Ja. En een beetje een, handige, een, een, beetje een handige hacker... ja, kan hier wat mee. Die kan wat met dat nummer doen of die kan iets anders voor uitvogelen, denk ik. Ja. Dus ja, het is niet heel erg slim. Maar ja, dat hij niet heel veel slimmer doet, dat, dat weten we. Dat is algemeen, eh, algemeen wel <laughs> bekend. Het blijft Bieber, hè, Bieber. Ja, Bieber. Justin Bieber. <laughs> ja, het staat, eh, we, hebben het even snel even gekeken. Quinten heeft even snel een eh, gooi gedaan op Google. En we hebben het nummer toch, toch gevonden. Ja. Ik denk als ik het nu ga delen dat ik alleen een zware rechtszaak aan mijn rug krijg. Wat we niet doen terug maar niet doen. Ik, heb altijd wel een keertje uh, met Bieber gewild, maar laat maar. Laat maar, ja. <laughs> Jongens, wij gaan verder naar de volgende plaat. Want eh, Quinten heeft er in totaal natuurlijk vijf uitgezocht... waarvan we er nu eh, twee hebben gedraaid. En we gaan door naar de Seven Lions, Higher Love. Dat is volgens mij ook een tip van jou geweest, als is goed dit jaar. Klopt, ja. Dus daar gaan we tegenaan. We hebben hierna nog twee nummers van, van Quinten te gaan.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 En dat is de Hoeha, de VIP edit van Fox Stevenson. De Hoeha met de Kirby. En volgens mij weet ik alweer welke dat is inderdaad. Oh, lekker. De laatste plaat Quintus' repertoire. We komen zo nog even terug om het allemaal even door te nemen. En Quintus stap voor stap te ondervragen. Maar eerst Fox Stevenson. Hoeha! Vijfde de laatste plaat uit Quincy's repertoire. Fox Stevenson, hoeha, VIP-edit met, eh, met Kirby dan in. Eh, Quinten, we hebben het al eens gevraagd, maar dit, dit zijn eigenlijk wel de platen voor jou die jij wel het, eh, meest gedraaid hebt. Uh, konden, we wel, konden we wel wijs uit worden. Zeker, zeker. Zeker, zeker. En ehm, als, je moet gaan, moet, als jij moet kiezen van deze vijf platen, welke van deze vijf platen vind jij het lekkerst? Zo. uh, <laughs> Jongen. Even kijken, welk nummer zet ik ook weer Welke nummers <laughs> nou nou had ik ook al. nou ja, onder andere eh, Not a Like eh, van Eminem Rose Grace. Jota Bite van Martin Garrix. High Love, Seven Lions. En uh, Sick Boy van de Chainsmokers. Hoeha. VIP-edit van Fox Stevenson en Kirby. Als ik, als ik echt alleen maar op het aantal keer dat ik het heb geluisterd is... dan denk ik dat het Sick Boy is van de Chains. Ja, wel? Ja. Nee, dat dacht ik al. Hm. Originele keuze. Ja, je hebt altijd iets met Sick Boys. Of eh, <laughs> James Mokers. Wauw. Wauw. Nou, dit was wel echt een uh, stoot onder de gordel. Uh. Dit is gewoon een jab in mijn in balzak. <laughs> Vooral in je balzak. Ja. Wauw. <laughs> nou ja, weet je. Dus. je hoort het al. Maar, wauw. nou jongens, dit was echt hoogstaande humor. Wow. Wow. Dat was niet eens bedoeld, maar oké. Nee, nou, goed. Ik, zei het wel. Jongens. En dames. <laughs> en heren. En vrouwen. Ja, Vanity. En Vanity is een beetje van de wereld. <laughs> iedereen is van de wereld. <laughs> Oh, en de wereld is van iedereen. Oké. Ik zou... Bijna even goed zingen als Mariah Carey. Ik zou voor jullie nu onder spot zou ik wel iets willen horen. Want dat is voordat we gaan beginnen met Je moet het maar weten. Want we gaan... Uh, zal ik eerst nog even één plaat even van mij draaien. Daarna gaan we met Je moet het maar weten beginnen. Um, ik zou eh, van jullie nu onderspot willen horen. Wat was van jullie, voor jullie, het moment van 2018? Het moment. Het moment dat overal bovenuit steekt. Het hoogtepunt van dit jaar. We are electric. We are electric? Ja. <laughs> Oké. Eh, eh, maar, als ik het leukste moment moet bedenken, dan is dat het. Gewoon Kijk. super chill, lekker zonnetje, 28 graden. Lekker. Helemaal goed. Even de, even de, even meegenomen. <laughs> Laat maar, dat is, dat, is een inside joke. uh, <laughs> Patrick, het, ja, het, hoogtepunt <laughs> het van hoogtepunt. 2018. Nou, ik denk dat ik die al weet eigenlijk. Ja, ik denk eh, dat het zijn achtergrond is. Zijn achtergrond? Mijn achtergrond. Op je Oh, mijn profielfoto. Oh, oké. jij wel, nou, oh, Patrick. Wat? Dan moet je je vingerafdruk, anders doet hij het niet. Nou, Laat maar weer. Patrick's hoogtepunt is zijn vingerafdruk op zijn telefoon. <laughs> Dan is het Jouw hoogtepunt van 2018. Oh, wauw. Ehm, ik heb echt geen idee. Geen idee? Nee. Is er nou. niet echt één, één hoogtepunt geweest in dit jaar die zegt... Wauw, Vanity heeft nou niks is het moment van het jaar geweest. Ik denk dat het hoogtepunt van Vanity slapen was. Ja. eten. <laughs> nee, ik ik heb niet echt een hoogtepunt dit jaar gehad. Nee, dat was geen een saai jaar voor Venti. Nou, ik vond het best wel een kutjaar eigenlijk. Oh, oh dat, kan. duidelijk. hoor. Laat, laten we het zo zeggen, wat was het minst kutte. Een vast contract krijgen. Wat zeg je? Een vast contract krijgen. Nou, dat is, dan, dat is nog hoger. Dat, <laughs> dat is wel redelijk, dat ja, maar het is niet dat ik zeg van wauw, weet je wel. Nou, baas nou, ja, een, een, een, <laughs> een, vast contract, hè? Er zijn niet veel mensen die tegenwoordig nog krijgen. Nee, het is inderdaad heel zeldzaam. Klopt. Ja. Ja, en weet je, je kan het ook gewoon zeggen als... Ja, dat ja Gewoon, dat dat jouw hoogtepunt was. Ik bedoel, stabiliteit. Ja. Of dat je bij, bij de Eurobreakdown kwam. Ja. Ja. Nou, dat is, ja. dat, is, dat, moment vond ik wel, vond wel heel mooi. Ja, het was, namelijk in de kroeg. Dan, dat is mijn hoogtepunt wel. Kijk, dat is pas een hoogtepunt. Maar je weet wat ze zeggen. Op je hoogtepunt moet je stoppen. <laughs> Hou maar onder de gordel. ja, dat was ook... Jongens, bedankt Vanity. Oké, doei. Wat een tuig heb ik hier ook. Echt Jij hebt ons uitgenodigd. Echt waar. Elke week weer. Ja, eh, je moet het jongerenbeleid toch maar eens even gaan, gaan handhaven. Moet je langs. Mm -hmm. Nou ja, nou, mijn hoogtepunt is denk ik duidelijk weer vader geworden. Dus eh, dat is eh, muziek in mijn oren. Net zoals de volgende plaat. Music to My Ears van uh, Keys and Crates en Tordenes. We gaan straks beginnen met Je moet het maar weten. De tweede ronde en tevens laatste ronde van dit jaar. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. miss the way you talk, babe. Look at how I'm on it. Look at how I'm on it. I am not a DJ. This is not a replay. Sugar, let me plug in and hit it to the preset. speciaal voor jullie heb ik ook hem meegenomen. De man schuift nu aan tafel. Schuift, Je weet, ik ben capabel. Nog zoeter dan de wapel. Oh, slaap! Zoeter dan de wafel. <laughs> Jullie shit overslaven. Heerlijk. Live in de house vanavond. Yeah! Ik heb jou nog nooit zo enthousiast gezien. Ja, zeker wel. Maar we moeten hem natuurlijk altijd voor meenemen. Ja, natuurlijk. Dit is, ons nieuwe uh, quizmaster. Nou, en Steven Laffel. Hij, kondigt hem even aan. Jongens, we gaan gelijk van start en ik heb een, eh, eh, twee vragen. Oh. En, oh. Eh, <laughs> het voordeel en... van Vanity heb ik nu uitgedacht. Vanity krijgt 10 seconden langere bedenktijd. Twee vragen en <laughs> vier hulpvragen. <laughs> ja, we komen dit einde van het uur niet aan. Even kijken. Ehm, de categorie is tv en film. Maar ah. er zitten wel wat, wat mogelijke puntjes voor jullie tussen. Um, we gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Nee. Wat? <laughs> Ja. <laughs> ja, jij. Nou, ja, we hebben er zin in. Yeah, <laughs> Binnen. Wauw. Oké. Okay. Leuk. Zijn jullie er klaar voor? nee. Doe maar. Nee. Op welk tv-programma zouden jullie Stedler en Waldorf kunnen hebben gezien? Patrick. Ja, Hans was wel het eerste. De Muppets. Jij zegt? Ze zit op het balkonnetje. Ja, ook de Muppets. Ja, die twee oude ja, mensen boven op de... Op de, eh, Patrick Lodiers was wel, eh, was, was wel eerder. Die staat wel in ons, uh, in ons afsluitdeuntje. Ja. moeten we het ooit eens een keer gaan gebruiken. Ja, tada. Nou ja, Patrick, pak het eerst. Oh, ja. Dat is daarom nou mijn hoogtepunt. Maar... ja, <laughs> nu moet stoppen hoor. Oké. <laughs> Wie speelde de rol van Mr. Freeze in de film Batman en Robin? hele bekende man. Ja, ik weet het. <laughs> nou mensen, als Patrick het weet, dan... Uh... Wauw. Ik wist dat slecht niks, jongens. Ik veel. Robin Williams. nee. Mag ik vragen wie het is? Nee. Nee. krijgt Mag ik wel weten wat zijn rol is? Nee, ja, Mr. Freeze, dat zeg ik net. Ja, ja, ah, Mr. Freeze. The Iceman is coming. Ik ga jullie één hint geven. Ik heb... Even kijken hoor. daar, Hij weet het zelf ook niet. Nee, nee, ik weet het <laughs> Let op. Eh, Wacht even. Get down! Get down! Oh, ja ja, ja. ja. Arnold Schwarzenegger. Ja, dat klopt. <laughs> Inderdaad. Sorry, die was heel droog. Get ik, down, get down. Ik zat eraan te twijfelen, weet je, deze stemmetje net al. Get to the chapa. Dat dus, ja. Oh. Staat het 1-1. Nou, sta ik wel in de buurt. Maar mag ik wel even zeggen, ik wil wel, we hebben hem natuurlijk wel een beetje geplaagd, een beetje gepest. Maar we hebben wel de gedoodverfde lichtzwaargewicht kampioen 2018. Hebben we wel even, uh, Quinten, dan mag wel even eh, ook een eh, Zero, vuurwerk voor jou. Hij heeft zero points vandaag. Hij heeft, hij heeft echt onwijs, onwijs goed. Eh, je hebt je onwijs kranig gewit dit jaar. Ja, wat je hebt gewonnen, jij mag eh, dit jaar, aankomend jaar mag je er gewoon weer bij zijn. ik, wil, eh, ik wil dit moment graag gebruiken om mijn familie te bedanken. En, uh, mijn vrouw en kinderen. En natuurlijk Mike. Zonder jou was dit allemaal niet mogelijk. Klopt. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik alsjeblieft, ben, Ik, ik, ik ben...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 Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me? Ride to be, So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride. Let's go. worden. de to Be Florida, Georgia Line, BB Rexa. Uh, heeft eh, eerder, eh, heeft eigenlijk tot de helft van het jaar... heeft die ook wel in de, lijst van de Euro Breakdown gestaan. En dat, was, ook wel, was ook wel een plaatje. Een plaatje. 2018 ehm, was een heel controversieel jaar. Denk ik, kunnen we wel zeggen. Ja, maar ik denk dat ik ook heel even gewoon even het ander... even ik zou, ja, ik zou, ander, ander, ik zou geen muziekje doen. Nee, geen muziekje. We doen gewoon even totale stilte. Gewoon even. Nou ja, ondanks dat het natuurlijk, we zeggen wel, eh, ja, het was een heel leuk jaar. Maar eh, er zijn natuurlijk ook minder leuke dingen gebeurd. Ja, ja het was een eh, jaar waarin we ook afscheid hebben moeten nemen van een aantal hele grote muzikale helden. En ja, er is een overzichtje is er, hebben we hebben opgesnord bij ja, de, ja, de, de tien, wel denk ik, ik wil niet zeggen de belangrijkste, misschien dat je een andere mensen voorbij gaat, maar de bekendste stergevallen in ieder geval op een rij. Frans Gal is op 7 januari 2018 overleden. Ehm, Frans Gal heeft een, een singeltje uitgebracht in 1963. Ehm, en dat was volgens mij, eh, ja, ik, weet niet of ik het goed ga uitspreken... maar dat was het, eh, liedje eh, Poupée de Sire Poupée de Son. Ehm, en uit Nederland kreeg ze het maximaal aantal punten. Dat was dus voor het Eurosongfestival. Festival. twee weken later was het nummer dus de eerste Songfestival-inzending... ooit die in de top 40 terecht is gekomen. En hij heeft het nummer dus de vijfde plaats uiteindelijk bereikt. Hm. Eh, als we naar eh, de tweede uh, toe gaan, dan is dat Dolores O'Riordan. 46 geworden. Vrij jong vind ik eigenlijk ook nog wel. 15 januari 2018. Ehm, zij begon haar zangcarrière in 1990 als zangeres in de Ierse rockgroep The Cranberries. Zo, wauw, de Cranberries. Ehm, en hun grootste ja, internationale doorbraak, ja, dat staat er nu. Het was in 1994 was met de single Zombie. En misschien dat je nog even een stukje even kan laten, laten horen, Quinten. Want ik eh, heb tegenwoordig uitgevogeld hoe dat kan. Zet ik hem heel even in de achtergrond. Ja, dit, dit was dus eh, de plaat eh, waarmee zij ja, in 1994 door is gebroken. Ik denk dat iedereen dit wel kent. Ja, wie kent dit nou niet, man? Wie kent Wordt nog steeds nou volop gedraaid, joh. En heel veel remixers ook. ja vooral dat. <laughs> Ja, en deze, deze plaat eh, was onwijs goed, maar die werd dan helaas nog wel van de eerste plaats afgehouden door eh, de plaat eh, I Will Survive. Ja. van de Hermes Houseband Band. Ehm, derde sterf, sterfte waar we naartoe gaan, dat is toch wel denk ik wel de bekendste DJ, in ieder geval die, we, ja, die, die overleden is dit jaar. Dat is Avicii. Ehm, heel jong uiteindelijk uh, ingegaan. Tim Bergeling heeft in 2010 zijn debuut gemaakt in de top 40. En ja, is, eh, is toen eigenlijk in ieder geval in, in de lijst gekomen met, eh, de, met nummer Bromance. En in de eerste jaren stond hij nog onder verschillende namen erin... zoals Tim Burke, eh, Tom Hanks. maar na 2011 scoorde hij alleen nog maar iets als Avicii. En in zeven jaar tijd werkte de Zweedse DJ zich op... tot een van de ja, meest succesvolle producers... uit de geschiedenis denk ik wel van, van de top 40. Ook heel bekend inderdaad. Ja. Ja, hij is, eh, hij is eh, niet oud geworden, maar eh, onder andere, ja, ja, zijn muziek blijft in ieder geval. Dat zijn dan plaatsen zoals Wake Me Up en bijvoorbeeld Hey Brother. Ehm, en onder andere The Nights heb ik vorige week nog aangedragen als dus dit Vond ik toch wel een van de, van, van de, van een lekkere, meer lekkere plaat eigenlijk die hij heeft uitgebracht. En um, nou, de vierde, waar, vierde artiest waar wij nu naartoe gaan, dat is uh, Tentation. Misschien dat jij daar een stukje over kwijt wil... ja, of jij daar wat over wil, wil vertellen. Ik, ja, nou ja, niet heel... Ja ik weet niet, het was wel een oké artiest. En ik denk dat hij heel veel potentie had ook om, om daarin te groeien. Maar ja, mocht niet zo zijn. Dus even oud mij. Eh, ja, niet oud geworden inderdaad. Hartstikke jammer. Hartstikke hij had hiervoor het decor eh, van meeste streams. 1,4 miljoen. Ook naast de dood. Pittig, pittig, pittig, pittig. Ja, dan gaan we naar de vijfde artiest eh, gaan we toe. En dat is Arita Franklin. Ja, daar hoef ik denk ik niet heel veel over te vertellen. Want Aretha Franklin kennen we allemaal. Onder andere van de plaat R R E, e T. En um, je, hoort nu, je hoort nu op de achtergrond... Eh, welke plaat eh, hebben we nou van haar opstaan? Zit ik me even te denken. I say, I say a little prayer. Aha. Oh, knappe vrouw hoor, voor, eh, als, je, als, je even goed, als je goed kijkt. Ja, ze heeft wel wat. Ja, dat is... Uh, hè? Ja. Wat voor jou, Patrick. Zeker. Nee, nee, nee, nee, ik ben bezet, hè. Rustig. Ja, 76 ah, ah, ah. geworden. ja, nou, mooie leeftijd. Eh, dus eh, ja, helaas, eh, we zeggen nu al mooie leeftijd... maar er zijn ook helaas artiesten heen gegaan die toch best wel jong zijn. Mac Miller is er daar helaas één van. Ehm, en ehm, ja, op 7 september is hij dus doodgevonden in, in Los Angeles. En hij was overleden aan waarschijnlijk een ja, onopzettelijke overdosis cocaïne, fentanyl en alcohol. Maar dat klinkt ook wel. Ja, het is niet onopzettelijk, denk ik. ik denk, we, wisten, we, wisten, we, hadden, we, hebben hier best wel wat, wat uitzendingen aan gewijd... dat hij best wel depressief ook was... Eh, Klopt. Nee, maar, ja, dan, zeg maar dit samen met Avicii en zo. Ik denk dat het wel een beetje een wake-up call is geweest voor de muziekindustrie. Dat weet ik wel zeker. Dat kan niet anders. Nee, nou dat kan niet anders. En dan gaan we door eh, naar de volgende. En dat is, eh, even kijken, Anneke Grunlo. ja. Nou, dat zegt mij niks, jongens, maar... Oh, Och, <laughs> Jeetje. Het ziet er ook gewoon oud uit. Ja, Anneke Grullo, <laughs> jezus. Ja. ja. die heeft wel wat hogere leeftijd uiteindelijk natuurlijk uh, bereikt. Uh, maar eh, dat was van de Trosfamilie inderdaad. Ja. ja. die is op 14 september 2018 is overleden aan de gevolgen van een, van een longembolie. Maar hij heeft onder andere nummers uitgebracht als Hastela, Vista Maniana en Santo Domingo. En eh, die hoor je natuurlijk nu op eh, de achtergrond. De eh, volgende artiest waar wij nu naartoe gaan, dat is ja, Koos Alberts. Ik verscheurde je foto. Ik dacht dat het het beeld was. <laughs> Ah, <laughs> Ja, ik verscheur die foto. Gisteren heeft zij mij verlaten. En waarom ben ik met kerstmis zo alleen? Oh, dat klinkt wat als, als wat voor Patrick. Hoezo? Ik ben niet met kerst alleen geweest. Hij is eh, overleden op 28 september 2018 eh, op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van blaaskanker. Ja. Ja, bekende man. En dan gaan we naar eh, Charles Azanavour, 94. Ik denk wel de oudste uit de lijst, als ik zo even denk. Ja. En je hoort hem met Yesterday When I Was Young. Franse chansonnier. Um, ehm, en eh, ja, onder andere met de platen Yesterday When I Was Young en The Old Fashioned Way and She. Um, en ehm, eh, hij is, even kijken, wanneer was hij ook al? Wanneer is hij heen gegaan? 1 oktober, nou, dat zijn we net, in 2018 eh, hebben we afscheid genomen van Charles. Ja, 94. Ik vind het mooie een mooie leeftijd. Een mooie leeftijd hoor. Hoop dat ik het haal. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Niet iedereen, maar... Als ik alles nog kan, dan zou ik het wel willen. En de volgende is Montserrat Caballé en eh, die is op 10 oktober 2018 overleden. Heeft, eh, de, wat je nu eh, hoort, uh, maar doet hij een samenwerking met Freddie Mercury. Die is in 1987 hebben, hebben uitgebracht. Dat is Barcelona. Waanzinnig Een hele bekende plaat. En ja. Ehm, ja. Freddie Mercury is overigens drie jaar terug natuurlijk, drie jaar, drie jaar daarna natuurlijk ook overleden. Heeft in ieder geval aan de gevolgen van, van AIDS. En eh, hij was, hier was hij natuurlijk al, wist hij al dat, hij ziek was. Overigens ook natuurlijk film van hem uitgekomen dit jaar. Hm. Bohemian eh, Rhapsody. Ook een Zeker. Dus, eh, en dan hebben we een lijstje daarna van mensen die blijkbaar niet interessant genoeg waren. Ja, ja, ja <laughs> er zijn nog een aantal andere artiesten zijn er overleden. onder andere Yvonne Stapels, 80 jaar geworden op 10 april. Kees Tol, 70 op 13 april 2018. En eh, Tony Joe White, 75 op 24 oktober 2018. Er zijn flink wat eh, artiesten eh, uit de oude doos heen, uh, heen, gegaan. heen gegaan. inderdaad, in dit jaar. Nou ja, dus ja. dat hoort erbij. Ja, het hoort er inderdaad bij. ik ga ondertussen ga ik, mijn vierde plaat ga ik erbij pakken. En dan hoop ik dat ik, dat ik uitkom. Ik denk het wel. wel. Dat zal vast wel, joh. Hè. Zo goed getimed het alles hier gaat, jongen. Echt waar, dat, dat is... Het, lijkt net een professioneel programma, dus Frank Dana, als je luistert. Hè. Gooi ik er gewoon nog één keer. <laughs> Zo kan het inderdaad ook.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 Jongens, ik heb, we hebben het al gezegd. Dit is een, uh, dit is een, uh, een heel uh, druk jaar geweest, denk ik. Een heel, er is heel veel gebeurd. Zeker. Maar het was wel gezellig. Het was eh, onwijs. Het was wel gezellig. Het was, heel gezellig. Ik ben, blij dat ik eh, erbij gekomen ben. Ja. Ik, nou, hoop dat jullie dat ook vonden. Nou dan, dan, dan is er tenminste iemand die dat leuk vond. Ja, ja dat dacht ik al wel. <laughs> ja, een gigantische, gigantische, fijne mm, rotjong mee ook. Ik hou ook veel. weet je, wat mooi is? staan ze straks buiten de studio en staan ze met elkaar te knuffelen. Ja, likkende oor precies. Vrienden voor het leven. <laughs> We gaan dit jaar afsluiten. Eh, ik wil eh, in ieder geval jullie vast heel erg bedanken voor dit jaar. Op naar 2019. 5 januari gaan we weer aftrappen. En ehm, ik ga met het eh, laatste nummer uit mijn lijstje ga ik aftrappen. En dat is ook tevens de meest... ja, dat, in ieder geval de, nou, ik wil niet zeggen de meest gedraaid plaat. Maar dit is een plaat die 29 weken lang in de Nederlandse hitlijst heeft gestaan. Ehm, en 27 weken heeft hij in de top 5 uiteindelijk gestaan. Dus heel erg ver bovenaan. En dan heb ik het over Girls Like You, Maroon 5 en Cardi B. Nogmaals, dankjewel en tot volgend jaar. 24 getting the late nights making right between us. backward, babe. Well, that backward, babe. And play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like yeah, yeah. 45. Maybe I'm barely alive Maybe you are taking my shit for the last time, yeah wenst jullie allemaal fijne dagen.